Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. De regering van Oekraïne zegt dat Rusland is begonnen met de gewapende invasie van het land. Een regeringsfunctionaris zei tegen persbureau AFP dat er 2000 militairen zijn geland op de Krim. Voor ons NOS-correspondent David-Jan Godvoor wijst alles erop dat de Russen strategische plekken op de Krim innemen. Rusland heeft toegegeven dat de Russische militairen in Oekraïne actief zijn. Volgens het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken moeten die troepen de Russische Zwarte Zeevloot beschermen. De VN-veiligheidsraad praat nog steeds over de situatie in Oekraïne. De nieuwe Oekraïnse regering had erom gevraagd vanwege de gebeurtenis op de Krim. Rusland kan als permanent lid van de VN-veiligheidsraad alle voorstellen met een veto blokkeren. De Syrische rebellenbeweging ISIS heeft zich teruggetrokken uit de stad Assas in het noorden van Syrië. De Al-Qaeda-gelieerde organisatie lijkt mee gehoor te geven aan een ultimatum van een rivaliserende oppositiebeweging Al-Nusra. Die dreigde de rebellen van ISIS uit Syrië en uit Irak te verjagen, als ze de strijd tegen andere rebellen niet zouden stoppen. verzet in Syrië tegen het regime van president Assad raakt steeds vaker onderling in gevecht. Schaatster Margot Boer gaat ook naar de 1000 meter op de NK Sprint aan de leiding in het klassement. In het Olympisch Stadion van Amsterdam werd ze derde op de 1000 meter. 1000 meter werd gewonnen door Irene Wust. Lotte van Beek, die in een rechtstreeks duel Boer versloeg, werd tweede. Morgen valt de beslissing in het toernooi. Het weer vanuit het zuiden trekt lichte regen naar het westen en midden.